Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog nooit werden zoveel mensen positief getest in één week. Afgelopen zeven dagen zijn er bij het RIVM 110.000 positieve tests gemeld. En dat is een weekrecord sinds het begin van de coronacrisis. Vooral bij één bepaalde groep gaan de besmettingen nu hard, zegt het RIVM. We zien de afgelopen week ook een eh, duidelijke stijging eh, bij de eh, jongere kinderen. dus van de basisschoolleeftijd. En dan vooral zien we een hoog aantal positieve testen bij de 10- en 11-jarigen. In de ziekenhuizen liggen nu 2071 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds mei. Van hen liggen er 385 op de IC. Demissionair minister De Jonge ziet niks in een 1G-toegangsbewijs. Dan mag je alleen naar binnen in een volle kroeg of op een festival als je getest bent. Volgens minister De Jonge is 1G onhaalbaar. Als je een sommetje zou maken, misschien heb je wel 800.000, eh, misschien wel ietsje meer testen nodig per dag. Ik denk dat er heel veel kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Eh, maar we moeten het debat maar gewoon hebben met elkaar. De ChristenUnie stelde 1G voor omdat zij een 2G-maatregel te heftig vinden. Dan mag je niet meer met een negatief test naar binnen op drukke plekken. De Tweede Kamer debatteert er nu over. Een patiënt in het ziekenhuis in Winterswijk bedreigde het personeel vanmiddag met een schaar. De man was niet rustig te krijgen, zelfs niet met pepperspray. En dus losten agenten een waarschuwingsschot. Toen liet de man zijn schaar los. De man is nu weer rustig en wordt weer behandeld in het ziekenhuis. En zeker 100 mensen hebben schade gemeld in Groningen... na de gasbeving van 3,2 vannacht bij Garrelsweer. Bij vier meldingen is het acuut onveilig door de beving. Veel mensen hebben hem gevoeld, want het was een zware beving. Het was eerst zeg maar, alsof er twee auto's echt heel hard tegen elkaar aanbotsten. En daarna begon alles te trillen. De kasten die trillen, je, je bed die eigenlijk je hele huis trilt. En dat is, eh, dat is vervelend. Volgens het staattoezicht op de mijnen houdt Groningen nog jarenlang last van bevingen. Het is wel zo dat we de afgelopen periode meer aardbevingen zien in het gebied eh, dan we verwachten. Ehm, en dat is wel verontrustend. En dus moeten huizen snel versterkt worden, vindt de toezichthouder. Het weer, is bewolkt, er kan een spatje motregen Het wordt een graad of 7. Morgen kan het in de ochtend regenen, maar daarna breekt af en toe de zon door.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 Opvallend is de hoge besmettingsgraad bij kinderen. Bijna 20 van de gevallen zijn kinderen van 5 tot en met 14. Er liggen nu 2071 mensen met corona in een ziekenhuis, het grootste aantal sinds mei. En de politie heeft een waarschuwingsschot gelost bij het ziekenhuis van Winterswijk. Een patiënt bedreigde het personeel met een schaar. Pepperspray werkte niet. Pas toen ze een waarschuwingsschot losten liet de man de schaar los. Hij is weer opgenomen als patiënt. Het weer, morgen eerst nog een bui. In de middag wat zon.